de fokken aan de woord. Als dat met A, of als als ons. Als dat met A, als als dat met A, yes yes. Ik zoek een fancy koets, maar mijn zak splat soes, Bobby's een plastic boots. Wat die fokken? Fok die poes in die koers al langs ons. Jouw ninja, tikkie, laat ons glijden. rolling in the BMW Sipping better than the BNC De brune världen kaoslar virke Jo, säkra iskären i PVC Hot pants, like a beer, beer, beer Bönne på sig pinkar i motherfucking brand När sås i stainless steel Rapstäder, det klor på en stejpapir Better listen to whatever she says It's down with the motherfucking way Hallem Моля ти за опас Полския мозък Влади в кучура Кой бива купиял роса с по-старича Спичвата носа с ос Би микрофон ял А, мърва качеки Ял нинджа Кока wada wada It's that brother from another mother's quarter Just like how did I get so fancy? Alle andra rappers är out och panties Det är det jag vågar del Jag lägger så många med pelen jag kan Natt, vad säger man nej? ben in banan, jag slänger banan Sök mig loss, horizon on, twist så värdig, säger babson Ik moet de zakken, zakken rappen, maak het bouw, nee, pak shit af Ik ziff, zaag, die hem ook kruis Press, I don't know you Get lost, you know I'm a level, us als tof. Als dat net aard, als, als dat net aard, yes, yes. Ik zoek een fancy koes, maar mijn sax platsoes, Bobby's een plastic poes. Yo, is net zoals de kleine colleges of office, met de klomp poesie zo. Nee man, kom eens fuck off naar die wat kijk jij Joe toe. Bro, de Q's hebben die wat kijk jij Joe's is langer dan de Q's hebben, hou me vast. Nee mijn bro, de Q's is langer daar. De stuff kak, you je lekker fucked up, zoals je eerste splaf. I'm deep and Zef Mr. Gruff On the microphone and rock the evilest through the mic on throw many stupid people like Zuma Vibe Fuck you, football. say what you like, but you can't do fuck all Deal with it, you can't fuck with my game Chaff my poof, fake buckle your frame Yo, what the fuck are you saying? I'm not wise with your street lingo Show me the money, this is not a free freak show Smoke high to C3PO Yeah, I'm already fucking Joel Squad Nexus, I like a biggie whole swine Nexus, I like a biggie whole night Don't worry, everything'll be alright motherfucking brat, my blood Property fucking flying Dutchman Aka Nail SI Die fucking Matrix SI style Jy maak 'n meisie sommer jag